Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De overlast met treinen bij Schiphol is voorbij. Sinds het eind van gistermiddag reden er veel minder treinen door een kapotte bovenleiding. Dat was balen voor reizigers, is te horen bij Hart van Nederland. Van een puinhoop. We zijn in drie landen geweest. En in drie landen niks aan de hand. Alles op tijd, punctueel. Hartstikke goedkoop. Alleen in Nederland alles hartstikke duur werkt niet. Rond twee uur vannacht was de bovenleiding gerepareerd. De treinen rijden nu weer volgens de dienstregeling. De Canadese premier Trudeau gaat waarschijnlijk opstappen. Hij ligt niet lekker binnen zijn eigen partij en het lijkt erop dat hij de eer aan zichzelf wil houden. Partijgenoten hebben hem de laatste tijd onder druk gezet om op te stappen. Dat zegt deze Canadese verslaggever. The pressure on the prime minister has built over the course of these past three weeks. Very hard to see at this stage how he could possibly stay on, given the sheer number of members of his own caucus who say that they want him to go. Trudeau is negen jaar premier van Canada. Mogelijk blijft hij nog even zitten tot er een nieuwe premier is. En wie dat moet worden, dat weten we niet. Joris viel afgelopen oud en nieuw met zijn neus in de boter. Hij deed mee aan de traditionele weggeefshow van een discotheek in Saasveld in Twente. Normaal is de eerste prijs dan iets als een badhanddoek of een chocoladefondue. Maar dit keer was het een oldtimer trekker. Joris moest daar wel nog wat voor doen. Iedereen die binnenkwam die avond kreeg een loodje vanuit ons. Vanaf 12 uur eh, hebben we de trekker eigenlijk verloot. Eh, er werden meerdere mensen naar voren geroepen. Die moesten een biertje atten. En aan de hand daarvan zijn de twee eh, eigenlijk die de grote finale zouden spelen. En die hebben de dronk gedaan. Dat is een, spelletje, of een liedje en dan bij, dat is één, dan moet je drinken. En dat is twee, moet je drinken. En ik ook gewonnen. En toen zei ze, je betrekker Joris. Ja, één probleem. Joris kan er niet zoveel mee. De oldtimer bleek niet te starten. En Joris heeft ook geen trekkerrijbewijs. Kreeg het weer nog een onstuimig dagje met veel wind. Vanochtend is het op de meeste plekken droog, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Het is wel zacht, rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel... staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam... 2 kilometer file bij de tunnel.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 De Canadese premier Trudeau gaat waarschijnlijk snel aankondigen dat hij aftreedt als leider van de Liberale Partij. Het is onduidelijk of hij ook meteen vertrekt als premier of aanblijft tot er een opvolger is gekozen. Trudeau is negen jaar premier van Canada. De Zuid-Koreaanse corruptiebestrijder wil dat president Yoon wordt gearresteerd. Tegen de president loopt nog een arrestatiebevel, maar dat verloopt vandaag. Yoon kondigde een maand geleden een noodwet af en sindsdien is het onrustig in Zuid-Korea. De treinproblemen bij Schiphol zijn opgelost. Rond twee uur vannacht reed alles weer, zegt de NS. De storing begon gistermiddag door een kapotte bovenleiding. Het weer. In het zuidoosten wat zon, maar in de middag vaker regen. Ook waait het hard. Het wordt 9 tot 13 graden.